Goedemorgen, ik ben Dielke en Dit is het nieuws van NOS op 3. Een lichtpuntje voor jonge mensen die een huis willen kopen. Volgens de hypotheker lukt dat weer wat vaker. Jarenlang waren twintigers en dertigers behoorlijk kansloos op de woningmarkt. Maar dit jaar vragen ze ineens weer vaker een hypotheek aan. Vooral in Flevoland en Noord-Brabant komen ze er meer tussen. Volgens de hypotheker liggen de huizenprijzen ook wat lager dan vorig jaar. In IJsselstein in Utrecht is vannacht een explosief op een geparkeerde auto ontploft. Volgens RTV Utrecht lag er ook een brief waarin geld wordt geëist. Een nacht eerder werd er iets verderop in IJsselstein ook een explosief gevonden op een auto. Dat is op tijd onschadelijk gemaakt. Spannende dag voor bijna 150.000 scholieren. Zij horen vandaag of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Alleen op VMBO, basis en kader moeten, nog, moeten ze nog een weekje wachten. Door corona werden hun examens anders gepland. de rest zit dus te wachten op zo'n zenuwslopend telefoontje van school. Sowieso krijgen ze allemaal een boodschap van de minister van Onderwijs. Een grote shout-out naar alle leerlingen die examen hebben gedaan... en ook horen of ze geslaagd zijn of dat volgende week horen. Heel veel succes met de uitslag, maar ook een beetje genieten daarna. Hij belooft trouwens dat volgend jaar alle leerlingen tegelijk hun uitslag krijgen. Een bijzonder verhaal over een gevluchte Oekraïense jongen met het syndroom van Down, Misha. Hij moest vluchten uit Mariupol, maar zijn moeder wilde hem niet zeggen dat het kwam door de oorlog. Ze vertelde hem dat ze gingen om te zoeken naar zijn grote held, worstelbekendheid en acteur John Cena. Inmiddels zitten de twee veilig in Nederland in huizen en afgelopen weekend kregen ze bezoek. Misha, very nice to meet you. I've come a long way to see you. <laughs> oh, you. When I read about Misha's story, you know, it, it reached out to me. Not not just Misha's story, but uh, the story of, of Misha's mom as well. Having three days off from work right at the time when I read this story, and being an hour away by air, it turned immediately into we're going. John Cena las over het verhaal van Misha en zijn moeder, zat op een uur vliegen en dacht, ik zoek hem op. Het weer, flinke periodes met zon vandaag, maar in het midden en zuiden kan soms ook een bui vallen. Het wordt een graad of 20, morgen droog en iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en Knopend de Nieuwe Meer 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A5 Hoofddorp richting Amsterdam bij de aansluiting met de A10 4 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen 5 kilometer file tussen Knopend Raasdorp en Amstelveen Stadshart. Op de A10 Koenplein richting Knopend Amstel bij Amsterdam Oud-Zuid 4 kilometer. En 201 Hoofddorp richting Hilversum 2 kilometer file tussen Uithoorn en Meidrecht.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 Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord, waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten beweegt alles nu in slow-mo Mensen zien me lachen Ik besef de hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was niet. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo naar buiten beweegt alles nu in slow-mo. Mensen zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo.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 Kijk ons nou, we zijn weer terug bij af. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets veranderd. Hey. tussen ons is er niets veranderd. We zijn nog steeds gewoon hetzelfde. Oh, oh.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 Maar tussen ons is er niets veranderd. Never try to break my myself Put your mouth on mine Your back got low Your skin feels tight A sudden urge within A pulsate, pulsate Singing songs, but just get off beginning songs. want to drive me crazy. You can do it, baby, light my fire. Feel the summer, if it's your time. never have to sleep and close your eyes. I wanna hear you screaming, shouting. Everybody's coming, people shining. stranger on here.